9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Burgemeester van Enschede. De 62-jarige PvdA is door de vertrouwenscommissie van de Groningse gemeenteraad voorgedragen. Dat betekent dat minister Plasterk hem vrijwel zeker zal benoemen. Groningen heeft sinds 1951 altijd een PvdA-burgemeester gehad. De keuze voor opnieuw een PvdA is opmerkelijk... omdat D66 tegenwoordig de grootste partij van Groningen is... en vijf van de acht kandidaten waren lid van D66. De Vertrouwenscommissie zegt dat Den Oudste met zijn ervaring... het beste in de profielschets past... en dat er niet is gekeken naar de politieke kleur. Shell is sinds donderdag bezig om alle fabrieken in Moerdijk stil te leggen. Dat is nodig omdat in een van de fabrieken een lek is ontstaan in het stoomsysteem. Dat wordt gebruikt om aardolieproducten te verhitten. Pas als alle productieprocessen stil liggen... kunnen technici het lek verder onderzoeken en repareren. In de omgeving is te zien dat Shell bezig is met afvakkelen. Donderdag kwamen in Moerdijk ook roetdeeltjes uit de lucht... maar volgens de gemeente zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat die van Shell komen. Voor het eerst is in Europa iemand besmet geraakt met ebola. Het is een Spaanse verpleegster. Ze werkte in een ziekenhuis in Madrid en verzorgde daar een Spaanse geestelijke die in Sierra Leone besmet was geraakt. Hij overleed twee weken geleden. De verpleegster is nu twee keer getest en daaruit blijkt dat ze het virus ook heeft. Het is niet eerder voorgekomen dat iemand in Europa door een ebola-patiënt is besmet. De man die zaterdag in Dordrecht werd opgenomen nadat hij onwel was geworden in een huisartsenpost heeft definitief geen ebola. Gisteren bleek uit een eerste test al dat hij malaria heeft. De man was kort geleden teruggekeerd uit Sierra Leone. Het weer, de komende uren gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen trekt de regen naar het noorden weg.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 Wat kan u verwachten? Eh, ja, het eerste half uur eh, wat meer pop. Bijvoorbeeld uit de soundtrack American Hustle. Blade Runner. wat hebben we nog meer staan? Natuurlijk hebben we het laatste deel van het eerste uur altijd wat muziek tweede uur beginnen we met Shaft. Uh, ja, wat romantische muziek. Oh ja, en ik heb drie leuke walsjes gevonden. En zo denken een walsje, maar zijn uit bekende films. En wellicht kent u er wel een van. The Good Wife, tv-serie. Eigenlijk weer te veel om op te noemen. En ik begin eigenlijk met een muziekje waar ik de vorige keer ook mee begonnen was. Want dat vind ik wel mooi voor de maand. Uh, oktober, dat is uh, Moshiba. Luistert u maar, uit een brandreclame. met met Shiba Wonders Never Sees. En uit de brandreclame. Vandaar dat ik hem dit programma draaien kan. Maar we hebben nog veel meer mooie muziek. En eh, ja, ik vind het altijd heel leuk om twee uur wat meer popachtige dingen te draaien. Maar waar ik mee begin is zo ontzettend mooi. Dat is ja, echt grote klasse. Dat is een, eh, een nummer van Riz Ortolani, een bekende Italiaanse componist. Is gebruikt in de film Goodbye Uncle Tom. En later onlangs nog in de film Drive. En het is getiteld Oh My Love. Het, oh, trouwens, op YouTube staat een prachtig filmpje ervan. Eh, luister en geniet. Katina Ranieri. Oh my love, look and see the sun. nature's miracle. was eh, Katina Ranieri, trouwens de echtgenote van Riz Ortolani... met het geweldige mooie nummer Oh My Love... uit de film Drive en uit de film Goodbye Uncle Tom. Eh, ja, tijd voor wat eh, moderner werk zou ik zeggen. American Hustle, bekende film, met draai ik een paar tracks uit. Veel popmuziek. En het grappige is, dit is het nummer White Rabbit... maar het komt van Misa Kara en het is in het Grieks... Dus ja, luister goed en vertaal meteen mee. Thank you. White Rabbit. Deze keer niet van eh, Jefferson Airplane, maar Maisa Kara. En vooral, ja, dat Grieks vind ik toch wel iets toevoegen aan eh, deze muziek deze keer. Uit de soundtrack American Hustle. En ja, op de avond mag er wat romantiek in de programma's in, op ZFM. Dus we, we zijn ook wat romantische films natuurlijk. En eh, de soundtrack van American Hustle, ook een bekend nummer van de Bee Gees.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 die eigenlijk door een FBI-agent gebruikt worden. Ik doe er nog één. Eh, dat is getiteld Harold Melvin and de Blue Notes. Ja, alleen al die naam van Harold Melvin en de Blue Notes is zo fascinerend. Maar is ook gebruikt in de soundtrack. Don't Leave Me This Way. Een bekend nummer van de Community Arts ook. Komt-ie. soundtrack American Hustle. Toch een tijdsbeeld. Eh, ja, we zitten toch een beetje in de romantische hoek. Alhoewel de volgende film wel romantische muziek heeft... maar eigenlijk niet zou verwachten uit de film Blade Runner 1982. Mooie soundtrack van Vangelis. Verhaal Los Angeles 2019, toekomstgericht. Eh, Blade Runner is een politieagent die ingezet wordt om replicants, androïden, uit te schakelen... omdat ze onze planeet na gewelddadig opstand verboden trein voor hen is. Hij wil eigenlijk stoppen, maar hij moet zijn baantje weer oppakken... wanneer vijf replicants een ruimteschip kapen en terugkeren naar de aarde. Eigenlijk is het een prachtige soundtrack. Blade Runner. Kijk het maar eens na. En ik heb er twee nummertjes uitgehaald. En dat zijn eigenlijk de nummers van het Love Team. Eh, Rachel's Song en One More Kiss. Dus ik heb er drie nummers van eh, op mijn lijstje staan. En ik begin met het Love Team, omdat we toch een beetje in het romantische hoekje zaten. Misschien herken je de melodie, want het is een mooie melodie. Komt-ie. soundtrack van Blade Runner. Ja, de herfst is er. De herfst is in het land. De dagen worden wat uh, uh, ja, korter. Vroeger donker. En eh, dit is echt een goede tijd om weer films te gaan kijken. Je lekker op de bank zitten, dekentje erbij, kopje thee, kopje chocomel of koffie. Of misschien wel een glaasje wijn, kaarsje aan en kijk maar. Zoveel mooie films. Ik doe er nog een paar uit Blade Runner. componist Vangelis. Eh, Rachel Song. En uh, hij werkt veel met de synthesizer. Ik heb zelf altijd het idee van... in het volgende nummer Rachel Song... dan, dan klinkt het als waterdruppeltjes die vallen. En daar wordt ook nog wat zang doorheen gedaan. Eh, Mary Hopkin. Rachel Song. Ja, dat zijn de, de mooie klanken van Vangelis uit de soundtrack Blade Runner. In het verleden wel Cherry of Fire gedraaid en eh, Conquest of Paradise hebben we ook al eens gedraaid. Maar Blade Runner is eigenlijk ook een fantastische soundtrack. Ik doe er nog een uit deze. One More Kiss. Een beetje wat ouderwetse melodie, maar wel een aardig leuk nummer. Wat goed bij de soundtrack past. One more kiss. One such passion, such pleasure. I will treasure until I die, like the sun de soundtrack Blade Runner. Eh, bekende spelers trouwens. Eh, eh, even kijken wie daar de hoofdrol in spelen. Ik dacht onder andere Rutger Hauer en Harrison Ford. Dus dat zijn niet de eerste de beste. Ja, er is zoveel mooie filmmuziek natuurlijk. En we draaien bekend en we draaien minder bekend. En nu ben ik weer eens toe aan een bekende film. Ik doe er maar twee nummers voordat we aan het westen een kwartier beginnen. En ik heb gekozen voor Beauty and the Beast. The Beast Let Bella Go. Ellen Menke. Mooie muziek. as old as time. True as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast. Ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise tale as old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, rising in the rhyme beauty and the beast. Off to the cupboard with you now, Chip. It's past your bedtime. Good night, love. schitterende klanken. Dit is natuurlijk Beauty and the Beast, gezongen door Angela Lansbury. Ik heb speciaal voor deze uitvoering gekozen en niet voor de bekende eh, duetvorm met uh, Celine Dion. Ik vond dit mooier. Maar ik had jullie beloofd, eh, The Beast, Let Bella Go. En die wil ik nu alsnog draaien. Eh, arrangement natuurlijk door Alan Menker gemaakt voor deze film. The Beauty and the Beast. Maar ik zie dat al lang tien over half tien is. Dus tijd voor het Western kwartier. En ik begin met een echte knaller. Hengem en high. Henge High, thema gecomponeerd door Dominique Frontiere. Ik doe er nog een eh, deze soundtrack, Hang film uit 1968. Clint Eastwood in de hoofdrol natuurlijk als eh, cowboy. En dan heb ik gekozen voor Rachel. uit film 'em High. En natuurlijk speelde Clint eh, Eastwood daarin een hoofdrol. En waar kennen we Clint Eastwood van? Nou, een van zijn eerste films was natuurlijk eh, een tv-serie, Rawhide. En dat wordt gezongen door Frankie Lane. Keep rolling, rolling, rolling, though the streams are swollen. Keep them doggies rolling, rawhide. Through rain and wind and weather, hell bent for leather. Wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good fiddles, love and kissing, are waiting at the end of my ride move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving, rawhide. Don't try to understand them, just rope them up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up raw high. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in raw fantastische serie. Volgens mij in 1959, de 60 eh, een Zaterdagmiddag of s'avonds om 7 uur. Met eh, Gil Vever en Wishbone de Kok. Trouwens, al die afleveringen van Rawhide. Als je dat nog een keer terug wil zien. Op YouTube staan ze volgens mij eh, heel veel van deze aflevering. Ik weet niet of we nog wat aankijken waard is. Het is natuurlijk zwart-wit. Het is een heel andere manier van filmen in die tijd. Maar de muziek van Rawhide is natuurlijk onvergetelijk. En iedereen weet natuurlijk ook nog uit de Blues Brothers het nummer Rawhide en eh, we gaan gewoon door met het western muziek. En eh, dan kom ik ook bij een, eh, een, een hele mooie. Dat is getiteld Rio Lobo. En dat is van Jerry Goldsmith. Moet ik even kijken waar die staat. Rio Lobo. ja, Rio Lobo. En er zijn natuurlijk zo ontzettend veel westerns gemaakt. En af en toe kijk ik eens even wat er is. En dan zie ik de film The Scalp Hunters. Alleen als het naam is fantastisch natuurlijk. En daarvan is de muziek gecomponeerd door een componist die heel veel filmmuziek gemaakt heeft. Net trouwens als, eh, als eh, eh, Jerry Goldsmith natuurlijk. Maar dit is van Elmer Bernstein. En dat is de muziek uit The Scalp Hunters. En het ik nummer Prologue van. de skalpunters gaat over een pelsjager die zijn pels kwijtgeraakt is. En die natuurlijk probeert terug te veroveren. En eh, uit de skalpunters doe ik er nog één voordat eh, de klok van tien gaan naderen. En eh, dat nummer is getiteld, even kijken op de lijst hoe deze heet. The Square Dance for Local Horses. het eerste uur van CFM Cinema. mooie filmmuziek. Het laatste was natuurlijk eh, duidelijk herkenbaar. De stijl van Elmer Bernstein, muziek. En eh, ik hoop dat je tweede uur er ook bij bent. Met, eh, we beginnen met Shaft. En, Love is All You Need, mooie film.